Bussen en treinen rijden niet, honderden vluchten zijn geschrapt en in de havens ligt het werk stil. Staking is gericht tegen de bezuinigingen van de socialistische minderheidsregering. Die leiden onder meer tot lagere lonen en hogere belastingen. Portugal staat onder grote druk om te bezuinigen omdat het begrotingstekort tot bijna 10% is opgelopen. Mogelijk moet Portugal na Griekenland en Ierland als derde steun vragen uit het Europese noodfonds. Iedereen boven de 45 moet binnenkort zijn gezondheid laten testen. Nederlands Huisartsengenootschap pleit voor een gezondheids-APK... waarbij wordt gelet op diabetes, hart- en vaatziekten en nierproblemen. Momenteel roept al een kwart van de huisartsen de patiënten jaarlijks op. Volgens het genootschap levert de test niet alleen gezondheidswinst op... maar worden ook de zorgkosten er flink mee gedrukt lijkt erop dat er in Afghanistan binnen een week een nieuw parlement aan het werk kan gaan. Vrijwel alle uitslagen van de parlementsverkiezingen van 18 september zijn nu bekendgemaakt. De uitslagen werden vertraagd door onderzoek naar verkiezingsfraude. Ongeveer een kwart van de stemmen is ongeldig verklaard en 24 gekozen volksvertegenwoordigers zijn gedisqualificeerd vanwege verkiezingsfraude. De KNVB wil Luis Suarez zeven duels schorsen. Afgelopen zaterdag beet hij de aanvaller, de PSV'er Bakal, in de schouder. Ajax had zelf Suarez al voor twee duels geschorst. De club moet voor vanmiddag drie uur laten weten of ze met de schorsing van zeven wedstrijden akkoord gaat. Anders gaat de zaak naar de tuchtcommissie. Het weer, in de zuidwestelijke helft van het land wat regen, in de rest van het land is het droog. En het wordt ongeveer 5 graden. Morgen wordt het 2 tot 5 graden met aan de zee kans op natte sneeuw.